Leraren zouden bijscholing kunnen krijgen omdat ze hoogbegaafde kinderen soms onterecht het stempel ADHD of autisme geven. In Groot-Brittannië hebben vier parlementsleden van de Labour-partij een verdacht pakketje ontvangen, vermoedelijk omdat ze moslim zijn. Bij drie van de pakketjes was een brief bijgevoegd die oproept tot geweld tegen moslims, schrijft de Britse krant The Times. In de brief wordt gesproken over een speciale dag om moslims te straffen, een Punish a Muslim Day op 3 april. De brief dook vorige week voor het eerst op in sociale media. Inmiddels hebben mensen ook een tegenactie op touw gezet onder de noemer Love a Muslim Day. Van veel kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van wetenschapper Stephen Hawking. De universiteit Cambridge, waar Hawking werkte, noemt hem een uniek mens. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard het Hoofd roemt Hawking als natuurkundige... en noemt hem een rolmodel voor mensen met een handicap. De Filipijnen stappen uit het internationaal strafhof. Het hof is een voorbereidend onderzoek begonnen naar de Filipijnse president Duterte. Sinds hij aan de macht is zijn bij politiegeweld duizenden mensen gedood... die ervan werden beschuldigd drugs te dealen of te gebruiken. Manila zegt dat Duterte nu al door het hof als schuldige wordt gezien. Het RIVM wil dat er strengere wetgeving komt over het gebruik van de stof sinefrine in voedingssupplementen. Sinefrine wordt steeds vaker toegevoegd aan supplementen die bedoeld zijn om af te vallen of om sportprestaties te verbeteren. De stof kan de bloeddruk verhogen en kan schadelijke gevolgen hebben voor het hart- en vaatstelsel. Het weer, droog en geregeld zon, het wordt 8 tot 12 graden. Morgen vanaf het eind van de ochtend regen en een graad of 10. Vrijdag een stuk kouder, een graad of 4. Met eerst regen en later sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. De ochtendspits in de Randstad is grotendeels voorbij. Maar op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Daar nu 4 eh, kilometer file. En ook richting Amsterdam begint het vast te lopen door de kijkers. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoop het Empel en Waardenburg een half uur vertraging na een ongeluk. Op de A4 Den Haag-Amsterdam wat langzaam rijdend verkeer bij Sloten na een ongeluk.